Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zutphen staat over een kwartiertje de man terecht... die wordt verdacht van een gijzeling in een café in Ede eerder dit jaar. De dag voor Pasen werden vier mensen vastgehouden en bedreigd. Bewoners van 125 woningen in de buurt moesten hun huis uit. De verdachte uit Ede is al een keer eerder veroordeeld voor een doodsbedreiging. Volgens deze verslaggever van Omroep Gelderland ging het toen mentaal al niet goed met hem. Zijn ouders die hebben in een eerdere rechtszaak via eh, advocaat Petra Breukink verteld... Ehm, dat hij in die periode erg verward was en, en erg ontregeld... doordat hij medicatiewisseling heeft gehad. En toen is hij dus overgegaan op die gijzelingsactie. En eigenlijk zou je dat moeten zien, ook weer volgens zijn advocaat... als een soort wanhoopsdaad in de, in de hoop de juiste zorg te vinden. De verdachte heeft via zijn advocaat zijn excuses aangeboden voor de gijzeling. Twee van de mensen die afgelopen zaterdag de grote explosie in Den Haag overleefden... lagen te slapen in de kelder van het café dat verwoest werd door de knal. De eigenaar van de kroeg zegt dat het gaat om een barman en een vaste gast. De twee moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Bij de explosie in Den Haag kwamen zes mensen om het leven... onder wie drie mensen uit hetzelfde gezin. Alle alarmbellen gaan af in Taiwan. Ze maken zich zorgen over de grote vijand buurland China. Dat land vindt dat Taiwan geen apart land is, maar een afvallig deel van China. Het is al jaren spannend, maar de afgelopen 24 uur zijn tientallen vliegtuigen en 12 marineschepen gezien. Een legerofficier noemt al die Chinese militaire activiteit zeer alarmerend. En veel mensen hebben een hond of een kat. Maar Ben uit Berkel en Roderijs heeft iets anders. Een pelikaan, James. Die grote roze vogel loopt overal achter hem aan, zelfs als Ben koffie gaat drinken. Al die avonturen, die deelt hij op Insta. Morgen vriend, heb je lekker geslapen? Wist jij dat een pelikaan wel 13 liter water in zijn keelzak kan houden? Dat is genoeg koffie voor een heel dorp. zodra James wakker is, wil hij altijd bewegen. Nou ja, sporten houdt hij niet van, maar dansen vind je helemaal het einde. James is de enige pelikaan die watervrees heeft. James is behoorlijk populair. De video's zijn al miljoenen keren bekeken. En het weer nog veel grijs en af en toe wat motregen. Maar op de meeste plekken is het vandaag droog. En het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A10. Rijd je op de Ring West richting Haarlem... dan heb je tussen afrit Volendam en de Koentunnel zo'n 20 minuten vertraging. Ook staat er file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam een kleine 20 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 15 minuten. Verder ook file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost een kwartier vertraging. En rijd je op de A27 van Almere naar Gorkum, dan heb je tussen Hilversum en knooppunt Lunette ruim 10 minuten oponthoud. Verder ook file op de N235, permanent richting Amsterdam. Tussen Ilpendam en het Schouw 20 minuten vertraging. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam... tussen Broek in Waterland Noord en de aansluiting met de A10 10 minuten. Ten slotte ook nog file op de N231 van Alfa aan de Rijn naar Amstelveen...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 I gotta say what I everything in between And I don't know Which way it's gonna go If it's gonna be a rainy day There's nothing we can do to make it change We can't pray for sunny weather But that won't stop the rain last forever happens anyway teacher wouldn't call.